Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Good morning. Niet Jimmy Jones, niet eh, Frederico Kavo, Ook niet Frederik Gramme Offenbach heeft gewonnen in de poll op Insta. Dat betekent best of last week het komende uur. We zijn gegaan voor Offenbach. Lekker hè zeg. Here we go. Come on, let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. will be mine. 303. bij Slam met eh, een eigen track. Laatste grote hit, Miles Away. En ja, die, die appt een goede mochel. Mensen zeggen dat nog blijkbaar. We zijn er weer vroeg bij. Straks ruim een uur rijden naar de werkplaats. Zorgen jullie ervoor dat er goede knallers uit de speakers komen. Nou, dat is wel gelukt volgens mij toch. In de rerun, je hebt erop gestemd op Insta, Slam Official. Van vorige week, ze waren hier live aan het optreden. De gasten van Offenbach. En ken je deze nog? Dit is de Mix Marathon. up a do up shoo be do be do up a do up a do up shoo be do be do up a do up a do gisteren nog een eh, kale poes weggegeven aan een uh, slamluisteraar. Nou, een ontharingssessie. Eh, en dan lezen. Ah, dit is niet voor de poes, hij zegt. Of een Bach, goedemorgen in de Mixmarathon door jou gekozen in Best of Last Week. Berichten komen er binnen van Steffi. Weer vrijdag. Ja, het is alsof ik op vrijdag niet wakker hoef, de wekker hoef te zetten. Ik ben altijd voor 6 uur wakker. Genieten van de mixmarathon. Raoul gaat lekker op de drops. En Wesley laat weten, heel simpel, heerlijk setje. En dat gaat niet over zijn vriendin, gok ik zo. Hey, goedemorgen, dit is de Mix Marathon in de Mix of een bag. kleine vertraging meldt Flitsmeister A16 Breda Rotterdam voor eh, de Moerdijkbrug. Daar 6 minuten extra. Een flitser op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij 43.1. En de A2 Den Bosse Eindhoven 142.8. Dat was het al. Mixmarathon of een bag in de mix hier bij Slam. goedemorgen. Ja, precies. Heel goed. Ja, het is al licht buiten joh, bizar. Ja. ja dan ben ik, eh, wat is het, ik word dit jaar 34. Eh, dus ik heb al eh, bewust, nou wat is het, 29 keer dit gezien. Dat het dan op een gegeven moment weer wat eerder licht wordt in de lente. Maar toch, het is mooi om te zien, toch even eerlijk. En vandaag begint die officieel de lente met veel zonneschijn en smiddags ook zacht weer gelukkig. Temperatuur zo'n 13, 14 graden op sommige plekken. Met een beetje geluk trouwens ook. En veel berichten komen er binnen. Ja, en lekker. En ook eens even kijken naar de line-up van vandaag. Die gaan we zo meteen even met je doornemen. Eerst eh, die ene grote plaat. Ken je die nog? Hoofd, schouders, uh, eh, knees en toes. Ja, en dat is stiekem een van de allerlekkerste van Offenbach. Want die hoor je namelijk in de mix. We waren hier vorige week. Misschien heb je het gemist, misschien ook wel niet. Maar één ding is zeker, het is zo ontzettend lekker om nog een keer te horen. Offenbach in de Rerun, Best of Last Week. My shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, your key. Hurricane in een eigen set. Offenbach hier eh, bij Slam in de rerun. Best of last week. Het is grappig, we zitten in het eerste uur van de Mix Marathon. Maar het allerslechtste audio-appje is dus al binnengekomen. Luister even mee. Ja, het er weer jongens. Heel goed. Waar we Let's go! is een beetje hoe eh, bij Radio Oranje, denk ik, de audio-appjes zouden hebben geklonken als het in deze tijd was geweest. Uh. Uit de onze <laughs> hey, goedemorgen, Mix Marathon. En de line-up is Finger Licking Good, Funkerman om 11. Eh, Wat dacht je van Rehab om 1, Medusa om 2, Jengi komt langs om 3 en Jan Summit hebben wij hier om 4 uur. En dat is nog maar een hele klein stukje, heel klein stukje van de line-up die je ook checkt op slam.nl. Good morning. Of een in de mix. Dit is hem, de pre-party van het weekend. De legendarische mixmarathon op je radio. You know I'm impatient, so why did you leave me waiting outside the station? When it was like minus four degrees and I, I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like one single show you that I've known a thousand people I could be for you when you hate the fucking cold.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 People tell me I'm dreaming, they say this ain't another wasted love. Wasted Love in hun eigen set. Goedemorgen, dit is de Mix Marathon, de pre-party van het weekend. En onze favoriete glazen er Sunny is erbij. Ja. oude We gaan er weer lekker tegenaan. Vandaag een korte dag. Een lekker doorvlammen met een Slam Mix Marathon op de achtergrond. Ouwe. Je weet het. Maak er iets moois van. Maar met het zonnetje kunnen we wel wat. Lekker. En ik eh, zei al licking good, dat zegt eh, Wesley ook in principe in de app van Slam. Luister gewoon. finger licking good. veel AI-nieuws vandaag. Onder andere een boek in de Verenigde, eh, de Verenigde Koninkrijk is uit ehm, de handel gehaald. Omdat het geschreven zou zijn door AI. En een oud-hoofdredacteur van de NRC is, eh, ja, heeft zelf tussen aanhalingstekens een stap teruggezet. Omdat hij dus eh, columns schreef met AI. Niet handig in de journalistiek natuurlijk. Mixmarathon op je radio. Dit was hem, die gigantische set van Offenbach. Even een applaus, die mag wel even toch? Ja, Zometeen een uur lang in de mix. Maar Slam De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.